NOS Nieuws van 6 uur. Waterwalgemoed met het winkelcentrum in Siberië waar gistermiddag brand uitbrak. Onder de vermisten zouden nog 40 kinderen zijn. Het voorlopige dodental werd gisteravond vastgesteld op 37 en raakten tientallen mensen gewond. Volgens getuigen werkte het brandalarm in het Siberische winkelcentrum niet en zaten nooduitgangen dicht. Nederlandse militairen mogen hun uniform weer in het openbaar dragen. Minister Beideveld trekt het verbod in dat sinds 2014 geldt, meldt het AD. Volgens Beideveld moeten militairen herkenbaar zijn. Bovendien kan zichtbaarheid helpen bij het werven van nieuw defensiepersoneel. Het uniformverbod werd ingevoerd uit angst dat militairen doelwit zouden worden van terroristen. Bij eh, confrontaties tussen de politie en demonstranten in Catalaanse steden zijn bijna 100 mensen licht gewond geraakt, onder wie 22 agenten. Zeker drie mensen zijn opgepakt. Er waren gisteren demonstraties na de aanhouding van separatistenleider Puigdemont in Duitsland. Er wordt in Spanje gezocht voor rebellie, opruiming en misbruik van gemeenschapsgeld. Pornoactrice Stormy Daniels heeft in een lang verwacht interview met de Amerikaanse tv geen bewijs geleverd voor een seksuele ontmoeting met president Trump. Haar advocaat kondigde eerder aan dat het publiek haar na dit interview wel zou geloven. Daniels zegt dat ze in 2006 seks had met Trump. Die ontkent, maar zijn advocaat heeft haar wel zwijggeld betaald. Maar 15% van de huurders is tevreden met zijn huurhuis, meldt de Telegraaf. Op basis van de ING Woonindex. Veel van de huurders die niet tevreden zijn hadden graag een koopwoning gehad. Maar kunnen die door de stijgende prijzen niet betalen. Mensen die wel een koophuis hebben zijn veel vaker blij met hun woning. Het weer, de ochtend start vooral in de noordelijke helft van het land koud... met ook wat kans op mist. Eerst is het droog, later op de dag wisselen zon, wolken en een lokale bij elkaar af. En het wordt ongeveer 9 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, behalve in Limburg, komt plaatselijk dichte mist voor.